Jelle Seubring met het NOS Journaal. Door de grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam... zijn tientallen woningen zwaar beschadigd geraakt. De brand ontstond gisteravond vermoedelijk op de zesde verdieping. Vervolgens verspreidde het vuur zich via de spouwmuur naar het dak. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met blussen. Rond half drie was het vuur onder controle. De ruim 100 bewoners horen vanochtend wanneer ze weer terug kunnen naar huis. Een deel van hen is opgevangen in hotels in de buurt. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. In Canada zijn vier tieners om het leven gekomen tijdens het vissen. Dat gebeurde in het noordoosten van Quebec. De tieners hoorden bij een groep die op een zandbank stond. Ze werden verrast door het opkomende water en meegesleurd door de sterke stroming. De Canadese hulpdiensten vonden de slachtoffers op de oever. Een man van in de 30 wordt nog vermist. Zes mensen konden worden gered. Bij een autoongeluk in Helmond zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens de regionale media reden twee auto's hard weg bij een stoplicht... waarna een van de auto's tegen een stilstaand taxibusje botste. De bestuurder van de andere auto sloeg op de vlucht... en is voor zover bekend nog niet aangehouden. Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain gespeeld. De club uit Parijs was al landskampioen... maar verloor de laatste competitiewedstrijd van Clermont. Messi werd tijdens het duel meerdere keren uitgefloten door het publiek. Wat de 35-jarige aanvaller nu gaat doen is niet duidelijk... maar wordt gespeculeerd dat hij voor een Saudische club gaat spelen. Messi is ambassadeur van Saoedi-Arabië. Het weer, het is helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Overdag veel zon, alleen in het noorden is er wat bewolking.